Ze vinden dat de regering hen niet snel genoeg helpt na de verwoestende overstromingen. Volgens hulpverleners verslechtert de situatie in Pakistan in hoog tempo. Mensen sterven door voedseltekort en hebben dringend schoon water en sanitair nodig. De hulpverlening gaat moeizaam omdat bruggen en wegen zijn weggespoeld en er een tekort is aan helikopters. Op Giro 555 is ruim een miljoen euro binnengekomen voor Pakistan. De samenwerkende hulporganisaties zijn tevreden met de opbrengst tot nu toe. De actie voor de aardbeving in Haiti bracht na drie dagen ongeveer hetzelfde bedrag op. Er is volgens de SHO nog veel geld nodig voor de slachtoffers van de overstromingen. De hulporganisaties wilden eerst geen nationale actie houden... omdat ze betwijfelden of de ramp in Pakistan hier wel voldoende leeft. Nadat veel mensen duidelijk hadden gemaakt dat ze een herkenbaar nummer wilden... om geld te storten, opende de SHO toch Giro 555. Het nieuwe Randstad-railtraject tussen het Centraal Station van Rotterdam en dat van Den Haag is nu helemaal af. Het traject loopt voor een groot deel via de bestaande Hofpleinlijn. Nieuw is een tunnel die de lijn verbindt met Rotterdam Centraal. Vanaf morgen kunnen reizigers van de nieuwe lightrailverbinding railverbinding gebruik maken. Een rit tussen Rotterdam Centraal en Den Haag duurt ongeveer een half uur. In de Duitse deelstaat Sachsen is opnieuw een hoogwateralarm afgegeven. De autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstromingen nadat het vanochtend opnieuw hard had geregend. Bewoners aan de rivier de Kirnitsch langs de grens met Tsjechië, een zijrivier van de Elbe, bereiden zich voor op overstromingen door het vele water dat uit de bergen stroomt. Begin vorige week werd grote schade aangericht nadat beken waren overstroomd in het bergachtige gebied in Sachsen. Het weer bewolkt en enkele buien. In het oosten ook met onweer. Temperatuur tussen 19 graden in het zuidwesten en 23 graden in het oosten. Ook morgen is het bewolkt.